om de terugtrekking van Britse en andere buitenlandse troepen mogelijk te maken... Karzai moet een eind maken aan de corruptie en hij moet een Afghaanse troepenmacht van 50.000 man klaarstomen. Daarnaast heeft Brown een tijdpad opgesteld dat Karzai moet volgen. Eind april moet hij extra militairen naar de provincie Helmand sturen om daar te worden opgeleid. Drie maanden later moet er een duidelijk plan liggen voor training van de Afghaanse politie en het aanpakken van de corruptie binnen het korps. Weer drie maanden later moet Karzai 400 lokale en provinciebestuurders hebben aangesteld. Op een conferentie eind januari in Londen moet de Afghaanse president harde toezeggingen doen, vindt Brown. Volgens analisten heeft Brown nooit eerder zo rechtstreeks eisen gesteld aan Karzai. In Genève is een protest tegen de Wereldhandelsorganisatie WTO uit de hand gelopen. Ruiten van banken en juweliers werden ingegooid en auto's werden in brand gestoken. De politie zette traangas in en schoot met rubberkogels. Veertien betogers en vier plunderaars werden gearresteerd. Volgens de politie is het geweld de schuld van een groep mensen die zich aansluiten bij betogingen om redder te kunnen schoppen. Maandag begint in Genève een driedaagse vergadering van de WTO. De, demonstranten vinden dat het beleid van de WTO de kloof tussen arm en rijk vergroot. Theatermaker Martijn Krins heeft het Kamarettenfestival 2009 gewonnen. De finale was gisteravond in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Krins won zowel de jury als de publieksprijs. De jury roemde de winnaar omdat hij een sterke persiflage op cabaret brengt. Hij verzocht met zijn programma Nacht en Ontij zijn medefinalisten Thijs van Domburg en Jennifer Evenhuis. Cabaretten bestaat sinds 1966. Het Vierdaagse Festival wordt gezien als een belangrijke kweekvijver voor jong cabarettalent. Dan het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen.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 zwijgen. ZFM. you were leaving. I saw your lipstick on the mirror, right here. All of a sudden, it was all clear. You just ran out of everything and everything you said. But did you know I was blind for you? Did you know by street